Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer een nieuw openingsplan voor Nederland. Het demissionaire kabinet heeft dat gepresenteerd vanavond. Als er niet te veel ziekenhuisopnames bijkomen... zou er op zijn vroegst 28 april wat versoepeld kunnen worden. Hoe ver de ziekenhuisopname dan precies moeten zakken... bleef minister De Jonge een beetje vaag over. Je bekijkt het over een aantal dagen natuurlijk. Eh, dus je moet, je moet echt zien dat die daling is ingezet ten aanzien van de nieuwe opnames... Dan weet je zeker dat je over die piek heen begint te raken. Eventueel zou vanaf 28 april de avondklok weg kunnen en de horeca en winkels deels open. Als dat doorgaat, dan is het stap 1 van een groter openingsplan voor deze zomer. Nederlandse sporters die een ticket voor de Olympische of Paralympische Spelen in Tokio hebben... krijgen met voorrang een coronaprik. Tot nu toe hebben ongeveer 200 sporters zich al geplaatst voor het grootste sportevenement ter wereld. Het is nog niet duidelijk welk vaccin ze gaan krijgen. Ze mogen zelf kiezen of ze een coronaprik willen. Joe Biden heeft besloten om de laatste Amerikaanse troepen voor 11 september uit Afghanistan te halen, melden bronnen. Die dag is het 20 jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center in New York waren. Amerika viel daarna Afghanistan binnen. Een flinke domper voor studenten. Ze moeten voorlopig nog steeds hun laptopje in hun studentenkamer openklappen. Het kabinet wil volgende week definitief de knoop doorhakken... of hogescholen en universiteiten eind april de deuren kunnen openen. Deze jongeren in Maastricht balen. Ik heb ook eh, veel vriendinnen die ook zoiets hebben van... het wordt nu toch wel tijd dat we weer eens gewoon een keer naar school toe kunnen. Of dat ze in ieder geval ook iets proberen dat een paar mensen naar school toe kunnen. Dat weer iets wat meer open gaat. Ik had eigenlijk verwacht dat ze nu zouden zeggen van... ja, sorry jongens... We kunnen helaas geen datum meer geven, maar ze blijven steeds maar beloftes maken. En daar word, daar word ik nu toch wel een beetje ziek van.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 to understand. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me. With his hot hand coming back to call. welkom bij twee uur van CFM Jazz samenstelling presentatie Alco Beuving. Eh, en ik, eh, ja, ik begon met een nummer van, eh, dat is getiteld I Love You Porky, bekend natuurlijk van Gershwin uit Porky en Bess. En dit vond ik werkelijk waar de aller, allermooiste uitvoering die er van dit nummer bestaat. En daarom heb ik het ook helemaal uit laten draaien. Ik kon er niet toe komen om het eerder weg te knijpen. Het is een lange uitvoering, want het duurt 6 minuten en 30 seconden. Maar het, al, het is allemaal de moeite waard. Want eh, ja, de blazers geven een extra klagelijk tintje aan de muziek... door hun dalende lijnen in de introductie. En de pianist Chick Corea voegt met zijn spitse wat ritmische finesse en muzikale krokantjes toe. En Freddie Hubbard geeft het nummer tenslotte vleugels... met zijn eh, gevoelsvolle improvisatie op de bugel. Kortom, een topnummer. Eh, ik zal nog even kijken. Stanley Clark, akoestische bas. Chick Corea, piano en arrangement. Joe Henderson, tenorsaxofoon. Freddie Herbert, bugle. Trompet, Shaka Khan, de zangeres natuurlijk. Lenny White op de drums. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar ja, aan alles komt een eind. En ook na 6 minuten 29 eh, zit het erop. Dan kom ik bij een, eh, een een trompetiste, dat hoor je niet zo gek vaak. Vroeger was dat helemaal moeilijk. En haar naam is Clara Bryant. Volgens mij heeft ze zelf als leider één cd gemaakt. En die was uit 1957, The Girl with the Horn. En daarvan het nummer Making Whoopi. Another bride, another groom... Another sunny honeymoon, another season, another reason to make whoopee. A mess of shoes, a gang of rice. The groom is nervous, man, he answers twice. It's really thrilling, that cat's so willing to make whoopee. love nest down where the roses spring. Picture that same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and those baby clothes. He's so ambitious, man. He even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. it will be. For make it will be. Ooh, he's making will be. He's making will be. Ja, bijzondere dame Clara Bryant. En uh, had nogal last van eh, seksistische discriminatie... Eh, en had geen steun van een groot platenlabel of agent. Pas in de 50 jaar, deze is van 1957... mocht ze een eh, plaat produceren als bandleider. En dat, maar de verplichting was, hij was natuurlijk trompetiste... maar de verplichting was dat ze er ook bij zou zingen. En dat was een verplichting om die plaat te kunnen maken. Eh, ja, toen ze eigenlijk eh, pas een beetje beroemd ging worden... toen was de jazz mainstream al overgegaan in de fusion... en daar had ze eigenlijk weinig eh, mee van doen. Kortom, toch een bijzondere dame. iets heel anders, iets nieuws. Brian Charette, een Hammond-orgelspeler... heeft een nieuwe cd uitgebracht, Power From The Air. Daar staat een heel bekend nummer op, de Harlem Nocturne. thank you Harlem Nocturne van de cd Power From The Air 2021, onlangs uitgebracht. Mooi. Uh, er is een zangeres die ik eigenlijk niet goed kende. ben ik pas eh, van de maand opgekomen. En haar naam is Dee Daniels. En Dee Daniels die verbleef ongeveer in de periode 1982 tot 87 in, in, eh, in Nederland. Zij ze, dacht ik, Amerikaans of Canadees. Dat weet ik niet met zekerheid. maar in die tijd heeft ze ook opnames gemaakt met Nederlandse orkesten. En met Nederlandse trio's. En met Metropoolorkest volgens mij. En met nog een Nederlands Noordorkest geloof ik. En eh, ja, dat is wel een bijzondere dame. Zij kan eh, zingen eh, als de beste. En of ze nou als solo solozangeres staat... als frontman van een, frontvrouw van een trio, een big band... het maakt er allemaal niet uit. Dat gaat haar heel makkelijk af. En dit komt van haar eigenlijk... ik denk dat het ook haar eerste cd is. All of Me heet, deze, heet die cd. En daarin is met het... Jack Pool Trio. En daarvan het nummer I've Got the World on a String. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. Got that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 Life is a beautiful thing. Long as I hold the string, I'd be a silly so and so if I should ever let go. I've got the world on a string and I'm sitting on a ring. 月。 Ja, die Daniels, ik kende haar niet, maar ik heb ontdekt dat, dat ze eigenlijk heel veel albums gemaakt heeft al. En dat het een eh, bijzondere dame is met een hele bijzondere stem, vier octaven bereikt. Dus dat hebben ze niet allemaal. En zij werd begeleid door Jack van Pol eh, trio. En Jack van Pol is natuurlijk een eh, pianist, componist, presentator, weet ik veel wat hij allemaal gedaan heeft. Maar wel een mannetje, een Nederlander, in Nederland geboren, maar veel actief in België ook. Die met allerlei bekende jazzmensen op het podium gestaan heeft. Maar ter ere van het feit dat de keukenhof weer opengegaan is... met een, eh, eh, een, een, een, beperkt toegankelijk publiek. Het bekende nummer Tulp uit Amsterdam. En dat staat op een cd van Jack van Pol. Eh, live at the Crypt, een cd uit 2014. Komt-ie. Thank you. Ja, het is eigenlijk best wel heel grappig om te horen. Nou, eh, ik een eh, ruim jaar niet in de jazzclubs of in... Eh, ja, geluisterd hebben. Je hoorde hier gewoon weer kopjes op een schoteltje. En je hoorde applaus. Het is onvoorstelbaar. We hopen dat het over een poosje gaat komen. Want het kabinetberaad is, van in, is al aan de gang om eh, te kijken wat er allemaal mogelijk is vanaf 21 april. Dit was eh, Jack van Pol. Eh, ja, het volgende, ik laat een stukje horen van de nieuwe cd van Dr. Lonnie Smith. En het bekende nummer Why Can't We Live Together. En nou, probeer eens te luisteren wie de zanger is op dit nummer. Ja, ben je er al uit wie de zanger is? Nou, zal ik het verklappen. Dat is Iggy Pop. Iggy Pop, die bekende van de punkband. Uh, die zanger, die rockzanger. komt eigenlijk ongelooflijk. Als een crooner zit hij gewoon mee te zingen bij eh, twee nummers op de nieuwste cd van Dr. Lonnie Smith. Eh, inmiddels ook 78. De bekende ja, Hammond-organist met tulband. Wie kent hem niet? Het is natuurlijk een heel bekend nummer van Timmy Thomas. Eh, why Can't We Live Together? Nou, ik moet hem helaas afbreken, want het gaat nog wel eventjes zo door. Maar dat doen we een andere keer maar weer eens. Als je zo naar buiten kijkt, dan zie je toch die blauwe lucht. En dan weet je niet wat de temperatuur is. Maar het ziet er toch heel, heel aangenaam uit. En toen moest ik denken aan een nummertje van eh, Jill Scott. Spring Summer Feeling. Als je lang je binnen zit, <clears throat> krijg je dat gevoel. Komt van een eh, prachtige cd... Uh, Beautiful Human Words and Sounds, volume 2 uit 2004. Jill Scott, ook fijne zangeres. to keep focused One minute staring at the moon, next into your eyes. It's no surprise mm, that my knees weaken at the lovely words you're speaking. Oh. more than diamonds to woo me. La la la la la la. It takes more than money to groove me. Ooh, ooh, ooh. Feeling the way I do, it's hard to keep focus. One minute staring at the moon lost into your eyes And it's no surprise That my knees did weaken From the love that words you're speaking La la la la It takes more than diamonds to woo me La la la la la la It takes more than money to

me where Ja, ik hoop natuurlijk dat deze muziek een beetje bijdraagt aan het spring-summer feeling. Eh, wat, eh, wat je toch wel hebt als je zo langzaam naar buiten kijkt. Je ziet de eh, narcissen overal bloeien. Je ziet de tulpen uit de grond komen. Kortom, het moet toch wat warmer worden. tijd weer voor een bariton saxofoonspeler. En dan heb ik het over Serge. Ja, ik weet nooit precies of je Kalof of Sjalof zegt. Die heeft ooit een cd gemaakt en die heette Blue Serge. En Blue Serge, dat is een een, een prachtig glinsterend meesterwerk... Waar, waarbij je eigenlijk afvraagt waarom de bariton sax niet vaker gebruikt werd. Eh, je, je, merkt gewoon dat die uh, Serge eh, volledige beheersing van het instrument combineert... met een breed scala met nauwkeurig uitgevoerde boblijnen. En een tedere en uitbundige weergave van ballads. Al de nummers zijn mooi, maar ik heb gekozen voor All the Things You Are. Oh ja, ik zal even zeggen wie erop meespelen. Serge, uh, eh, baritonsaxofoon, Sonny Clark, eh, piano, Leroy Azijn op de bas, Philly Joe Jones op de drums. Komt-ie. CD uit 1956, Blue Serge. Dat is voor de echte liefhebbers wel een must, dat cd'tje. Prachtig. Er zitten allemaal topmuzikanten op en het klinkt geweldig. Eh, onze Nancy Harrow heeft onlangs weer een nieuwe cd uitgebracht. En die heet Partners 2. I don't know what kind of blues I've got. Is net uitgekomen en daar staan allerlei nummers op... en allerlei mensen die aan meewerken. Maar er staat één nummer op en ik vermoed dat ze dan zelf piano speelt. Nancy Harrow. Het nummer heet Good Fortune Was Her Name. En dat wil ik je laten horen. Het is een kort nummertje op de piano. Harrow-liefhebbers is dit een must, dit cd'tje. Want er staan echt prachtige dingen op. Het meest wordt natuurlijk gezongen. Hij heeft zo'n kenmerkende stem, maar dat zal ik een andere keer wel eens van, van draaien. Want de tijd is maar beperkt natuurlijk, in twee uurtjes. Eh, wat ik eh, eh, je wil laten horen, dat is een, een, een, een reizende ster in Amerika. En haar naam is Mario Bieltsen. En ze speelt ook trombone. En die heeft een, in 2020 een cd uitgebracht, Black Bone. En daar staat het bekende nummer The Lamp, The Lamp is Low. Uh, luister maar en geniet. Ze speelt overigens trombone. cd geworden van eh, Mario Bielsen Quintet. En eh, ja, zeer de moeite waard. Beetje Latin sound eh, gaan we over naar iets Nederlands. Dat is ook wel weer leuk om dat te doen. Dat is de Nederlandse soul band Tristan. En die hebben in deze coronatijd weer een nieuwe cd uitgebracht. What Could Possibly Go Wrong. Uh, cd 2021. Staat een mooi nummertje op. En getiteld Lauda. Komt-ie. is tijd dat deze band in Nederland bijzonder ondergewaardeerd wordt. Tristan, een Nederlandse band. Eh, echt een topformatie. Ze hebben overigens een nieuwe zangeres. De vorige zangeres Evelyn Caramsee, die is volgens mij verhuisd naar Ierland. En die plaatst hele mooie foto's op eh, van het Ierse platteland op haar kanalen. Terwijl de nieuwe zangeres Jessely Tetsera heet. Eh, en ja, mooi nummertje dit van uh, Tristan. Zeer de moeite waard. was het nummer Laura. Ja, toen liep ik van de week nog tegen een, eh, een nieuwe zangeres... op die ik eigenlijk helemaal niet kende. En haar naam is uh, eh, Kari Kirkland. En eh, die, ja, die, die, heeft van alles gedaan. En... ja, en ik vind het toch wel frappant, want zij heeft een cd, Wild is to Wind heet de cd, Splinter Nieuw. Er staat een bekend nummer op, Everybody Wants to Rule the World. Luister maar eens, ik vind het prachtig. my own design, it's my own remorse. You help me to decide, help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody. Ja. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz en samenstelling en presentatie Auko Beuving. En ja, er zat van alles tussen deze keer. Voor mij waren de nieuwe ontdekkingen Kari Kirkland en Dee Daniels. En natuurlijk de, de bariton-saxofoon. Ik had er nog nummers klaarstaan van Cecil Pine. Eh, en, maar de zal ik volgende keer Ik had ook nog een, van de cd van Johnny Laporte met Oscar Bent een nummertje opstaan waar Jan Akkerman ook mee speelde. Maar de tijd is beperkt helaas. Het gaat niet allemaal lukken. Dus onder de klanken van Cardi Kirkland moet ik toch afsluiten. De volgende week op deze, voor deze uitzending zit Edward uh, hier... die ook natuurlijk zijn eigen keuze in de muziek heeft. Dat is 18 april. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ga er toch op uit. Ga een frisse neus halen in het zonnetje. En eh, ja,